uur. Maud Schreurs met het NOS Journaal. De man die voor... Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Telegraaf. De 54-jarige Walter van Week kreeg vier jaar cel opgelegd. Na zijn straf mag hij vijf jaar lang niet rijden. Zijn zoon kreeg van de rechter een taakstraf van 100 uur. Hij gaat voor zover bekend niet in hoger beroep. De twee zouden in maart vorig jaar een straatrace hebben gehouden... waarbij hard werd gereden. De vader knalde met zijn auto tegen de wagen van de vrouw. Zij overleed twee weken later. De publieke omroep dreigt tientallen miljoenen euro's te moeten bezuinigen... doordat de reclameinkomsten teruglopen. Voor komend jaar verwacht minister Slop van Media 28 miljoen minder sterinkomsten. Over twee jaar zal dat nog meer zijn en wordt het budget met mogelijk 60 miljoen gekort. Adverteerders kiezen steeds vaker voor online reclame in plaats van spotjes op tv en radio. Bij een aanslag met een bomauto in een vluchtelingenkamp in het oosten van Syrië zijn zeker 26 doden gevallen. De aanslag zou het werk zijn van terreurorganisatie IS. De daders reden met een vrachtwagen vol springstof in op een groep vluchtelingen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn onder de slachtoffers 12 kinderen. Een Mechelse herder van het Britse leger heeft vandaag een medaille gekregen voor getoonde moed in Afghanistan. Vijf jaar geleden ging het dier een appartementengebouw binnen... tijdens een vuurgevecht om explosieven op te sporen. De hond raakte door granaten gewond aan zijn kop, heupen en lichaam, maar ging door. Ook spoorde Mali, zoals de hond heet, meerdere keren vijandige strijders op. Eerder kregen postduiven, politiepaarden en een kat al de hoogste dierenonderscheiding van het Britse leger. Het weer vannacht vooral in het noorden kans op een bui bij minima tussen 7 en 2 graden. Overdag vanuit het noorden enkele buien. Het gaat stevig waaien, maxima rond 8 graden.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 Before for the shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Eh, matter how I'm Beverly Hills. Uh, uh, dollar got too many girls.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 Drink, swalla la la. Drink, swalla la la shimmy a, shimmy a, shimmy a. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey, yo, bad girl, now swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer.